Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het optreden dat de Britse punk-rapgroep Bob Willem dinsdag zou geven in 013 in Tilburg gaat niet door. Het poppodium heeft de show geschrapt. Aanleiding zijn de uitspraken die het duo gisteren deed tijdens een show in Paradiso in Amsterdam. Volgens 013 heeft de band zich schuldig gemaakt aan het bagatelliseren van politieke moord... en het publiek opgeroepen om politieke tegenstanders op straat te gaan zoeken. Het OM bekijkt of de uitspraken strafbaar zijn. Morgen staat een optreden gepland in Doornroosje in Nijmegen. Dat gaat vooralsnog door. De laatste etappe van de Ronde van Spanje is stilgelegd... vanwege grote pro-Palestijnse protesten in de finishplaats Madrid. Op meerdere plekken hebben demonstranten hekken omgegooid en zijn de weg opgekomen. Het peloton werd gestopt door de koersleiding. De Spaanse media melden dat de slotetappe helemaal geannuleerd is. Tijdens verschillende Vuelta-etappes waren demonstraties gericht tegen het team van Israel Premier Tech. Voor de slotetappe had Madrid 2000 agenten ingezet en de etappe was met 5 kilometer ingekort vanwege de protesten. Jonas Vingegaard van Visma Bike is de winnaar van de Vuelta. Of de huldiging door kan gaan is nog onduidelijk. Het Roemeense ministerie van Defensie heeft afkeurend gereageerd op de Russische drone die gisteren het Roemeense luchtruim binnenvloog. Het noemt het onverantwoordelijk. Volgens het ministerie heeft Rusland geen respect voor het internationaal recht. Roemenië heeft de Russische drone gisteren een tijd gevolgd met twee straaljagers. Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China praten over de toekomst van de video-app TikTok. President Trump wil die verbieden uit vrees voor spionage en beïnvloeding door China. Om in de lucht te blijven moet de app verkocht worden aan een Amerikaanse eigenaar. De deadline voor een deal loopt woensdag af. Het weer. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen. Morgen wordt een onstuimige dag met stevige buien.